uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een aanrijding met een auto in Rotterdam is een fietser om het leven gekomen. Dat gebeurde rond middernacht in de buurt van het centrum. De auto reed na de aanrijding door, maar werd even later door de politie aangetroffen. Twee inzittenden gingen er vervolgens te voet vandoor, maar konden snel worden opgepakt. Over de identiteit van de daders en het slachtoffer is nog niets bekend. De Filipijnen en China beschuldigen elkaar van het met opzet rammen van kustwachtschepen. Volgens de Filipijnse regering botste een schip van de Chinese kustwacht expres tegen een van hun schepen. China zegt dat het de Filipijnen waren die de aanvaring hebben veroorzaakt. Het incident gebeurde in het internationale deel van de Zuid-Chinese zee. Twee mensen die vorige week zwaar gewond raakten bij een evenement in Londen... zijn aan hun verwondingen overleden. Het gaat om een vrouw die werd neergestoken toen ze een ruzie probeerde te sussen. Een man werd gevonden voor een restaurant. Op het festival in Londen werden in totaal acht mensen neergestoken. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeven mensen omgekomen bij een busongeluk. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de politie sloeg de bus om toen hij een afrit op de snelweg nam. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Volgens CBS Nieuws zouden onder de doden een jongen van zes en een meisje van 16 zijn. Op de Paralympische Spelen in Parijs heeft Joël de Jong goud gewonnen bij het verspringen. Hij sprong in de finale een wereldrecord van 7,68 meter. Eerder had Fleur Jong ook al goud gepakt bij het verspringen. Nederland heeft tot nu toe zes gouden medailles gehaald bij de Paralympische Spelen. En het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot zo'n 16 graden. Komende dag wordt het zonnig met 23 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. Na het weekend wordt het opnieuw warm. Maar ook broeierig met kans op regen en ook onweersbuien.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 close enough to tell you that. Bugging like a monkey see, monkey do. Right beside a riverboat gamble. Erotic <laughs> images float through my head. Say I wanna be a midnight rambler. but quickly, the blood races through my Wishing well to kiss and tell.